Jelle Seubring met het NOS Journaal. Alarmnummer 112 is weer goed bereikbaar. De storing bij de meldkamer van de hulpdiensten is verholpen. Vanmiddag ontstond er een landelijke storing in het meldkamersysteem... waardoor mensen die het noodnummer belden lang in de wacht konden staan. Ook het reguliere telefoonnummer van de politie werkte niet goed. Inmiddels werken de telefoonnummers weer zoals normaal. De oorzaak van de storing is nog onbekend en wordt onderzocht. In Portugal en in het zuiden van Spanje is een weeralarm afgegeven... vanwege hevig noodweer en harde wind. Door aanhoudende regenval en aardverschuivingen door storm Leonardo... zijn de afgelopen dagen al zeker 10.000 mensen geëvacueerd... in de regio rond Cadiz. Dit weekend is er een nieuwe storm die over het gebied trekt. In Portugal zijn deze week al 11 mensen overleden door het noodweer. Het leven is in sommige delen ernstig ontregeld... Veel wegen zijn afgesloten en veel treinen rijden niet. Bijna 700 klanten van een Zuid-Koreaans cryptobedrijf... zijn door een fout korte tijd miljonair geweest. Het bedrijf maakte per ongeluk 2000 bitcoin over naar hun rekening... in plaats van 2000 Zuid-Koreaanse won. Een verschil van omgerekend zo'n 100 miljoen euro. Na een half uur ontdekte het cryptobedrijf de fout... en werden de transacties teruggedraaid. In totaal ging het om 37 miljard euro... Waar het misging is onbekend. In de eredivisie heeft NEC gewonnen van Heracles Almelo. In Nijmegen werd het 4-1. NEC staat daarmee op de tweede plek in de competitie. En vanavond zijn er nog meer wedstrijden. PEC Zwolle tegen FC Volendam. FC Twente speelt tegen SC Heerenveen. En straks begint Fortuna Sittard tegen Sparta Rotterdam. Het weer. Vanavond trekt de bewolking over het land en breidt de mist zich vanuit het noorden uit naar het midden. Vannacht koelt het af tot min 1 in het oosten en 3 graden aan zee.